Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De formatie gaat vanmiddag weer verder. De onderhandelaars kwamen er gisteren niet uit. Het zou die day zijn, een allesbeslissende doorbraak om tot een kabinet te komen. Maar die day wordt misschien vandaag. Dit zei premier Rutte erover. Er ligt een eh, verzoek van de informateur om na te denken over een bepaalde variant... die zou kunnen leiden tot het gaan voeren van inhoudelijke gesprekken eh, tussen partijen. Ja, en om half één komen de onderhandelaars weer bij informateur Remkus. Dan laten de partijleiders van de VVD, het CDA en D66 aan Remkes weten... wat hun fracties hebben besloten. Snelweg A2 is dicht tussen Utrecht en Amsterdam. Is daar een vrachtwagen gekanteld en die blokkeert de hele weg. Kan voor grote problemen zorgen. Het is deze week al extra druk daar. Mensen die van Utrecht naar Den Haag gaan moeten namelijk omrijden via de A2... omdat de A12 is afgesloten voor werkzaamheden. In Hoensbroek in Zuid-Limburg is vannacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar omwonenden moesten een paar uur hun huis uit. Mogelijk is er een link met een mislukte drugsmokkel. De vader van Britney Spears is niet langer de bewindvoerder van de Amerikaanse zangeres. 13 jaar lang had hij onder meer de controle over de financiën van Britney. Die macht kreeg hij na een periode waarin het niet goed met haar ging. De zangeres wilde al een tijd af van de controle door haar vader. Daarin gaat de rechter nu mee. Een boekhouder wordt nu voorlopig de bewindvoerder. En de eerste James Bond-fans zaten vannacht in de bios voor de nieuwste film No Time To Die. Die gaat vandaag in ons land in première. Deze fan kon niet wachten. Het is gewoon een magie die u van het scherm afspat. Het, het, is de actie, het is de Engelse humor, zeker de Engelse humor die er afkomt. En we hebben er echt onwijs, onwijs veel zin in. Verschillende bioscopen bleven vannacht open en zetten om stip 12 uur de film aan. Door corona is de première van No Time To Die verschillende keren uitgesteld. Het is de laatste Bondfilm met acteur Daniel Craig in de hoofdrol. Het weer, het is droog, de zon gaat zich ook laten zien. Kan er later op de dag nog weer een bui vallen. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Door een omgevallen vrachtwagen bij Apkoude ondervindt het verkeer op de A2 vanuit Utrecht richting Amsterdam veel hinder. Inmiddels is de vertraging daar opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan beter via Hilversum, via de A27 en de A1. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 5 kilometer. Daar ligt een lading hout op de weg. De vertraging is inmiddels zo'n 20 minuten.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 De fractie van D66 praat vandaag verder over het voorstel dat informateur Remkes gisteren deed. Dat gaat waarschijnlijk over de voortzetting van de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Zeker tien internationale proftennissers manipuleren samen met een matchfixer geregeld tenniswedstrijden.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 the bus stops, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the find your girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright.